Blijkt uit onderzoek van de NOS. Met het Aware-systeem kunnen vrouwen die worden gestalkt of bedreigd door een ex-partner met één druk op de knop de politie alarmeren. Veel gemeenten hebben de apparaatjes nog niet aangeschaft. OV-bedrijven geven studenten met een kapotte OV-chipkaart toch geld terug voor kosten die ze hebben moeten maken. Tot nu toe moesten studenten zelf hun trein- of buskaartjes betalen als hun OV-chipkaart kapot was. Volgens de studentenvakbond LSVB worden de studenten niet serieus genomen omdat andere reizigers veel eerder een vervangende kaart krijgen. Informateur Cenk Willink is klaar met zijn gesprekken. Vanochtend ontving hij zijn voorganger Opstelten en daarna sprak hij met Eerste Kamervoorzitter Van der Linden. Hij is nu bezig met zijn eindverslag. Cenk Willink heeft de afgelopen dagen onderzocht of er een stabiel kabinet kan komen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. De fractievoorzitters van die partijen zijn daar optimistisch over. De grote brand in twee olietanks op Bonaire is na 40 uur vanzelf uitgegaan. De brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Er was te weinig schuim om de brandende nafta te blussen en de vlammen kwamen tot bijna 150 meter hoogte. In totaal zijn er ruim 200.000 vaten olie in rook opgegaan. De brand ontstond woensdagmiddag, waarschijnlijk door blikseminslag. De Rotterdamse deelgemeente Feyenoord wil de babysterfte aanpakken met huisbezoeken en zogenoemde kinderwensspreekuren. De babysterfte in Rotterdam is relatief hoog. Op huiskamerbijeenkomsten wil de deelgemeente extra informatie geven over een gezonde zwangerschap. Vooral aan lager opgeleide en allochtonen. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 19. Vanavond vanuit het zuiden droog. Morgen droog en vooral in het zuiden veel zon. Temperatuur tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. been through. Got mine, took it from you, and care to be. Realness, real shit, spit reality.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 Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads. Down like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, so you split your gex. Sing a song of Semtex. Semtex. Pocket full of Jurex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. We away your knee socks. Oh. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's